9 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is weer flink druk bij de eindexamen klachtenlijn. Tot nu toe zijn er al 209.000 klachten binnengekomen en dat is een record. Dat zegt scholierenclub LAX tegen RTL Nieuws. Vooral over het HAVO-examen Nederlands is veel geklaagd. Teksten zouden te lang zijn geweest, waardoor veel mensen het examen niet op tijd afkregen. Het oude klaagrecord komt trouwens uit 2016. Toen waren het er 5000 minder dan nu het Rode Kruis is bang dat meer dakloze mensen op straat moeten leven... nu de corona-noodopvang is gesloten. Daklozen die geen gebruik mochten maken van de normale opvang... konden door de coronacrisis wel naar die noodopvangplekken. Nu stopt dat dus, omdat het aantal besmettingen afneemt. Dat is onverantwoord, zegt het Rode Kruis. En maak de PCR-test gratis voor toeristen die naar Nederland komen. Volgens een toerismeclub verdien je dat makkelijk terug als vakantiegangers hier hun geld uitgeven. Er worden heel veel dingen gedaan om eh, de gast te verleiden om zijn geld in land X of Y uit te geven. En ook dit is een manier om daaraan bij te dragen. Want eh, de publicitaire waarde alleen al van zo'n actie eh, is niet te onderschatten. Er is ook nog gedoe over of PCR-testen voor Nederlanders die in het buitenland op vakantie willen gratis moeten worden. De Tweede Kamer wil dat graag, maar het kabinet moet die knoop nog doorhakken. En FC Twente-aanvoerder Renate Jansen is uitgeroepen tot speelster van het jaar in de eredivisie voor vrouwen. Volgens de jury speelde ze veel goede wedstrijden en was ze vaak beslissend. Het juryrapport werd voorgelezen door Oranje International Jill Roord. Altijd aanspeelbaar en altijd gevaarlijk. Maakt van niets een doelpunt en is altijd betrokken bij het Twents gevaar. De winnaar van de beste speelster award van het Pure Energie Eredivisie Vrouwen 2020-2021 is geworden... Renate Jansen! vrouwen van FC Twente zijn dit jaar ook kampioen geworden.